wonderen. Morgen, oh nee, tot 21 eh, eh, en 28 is er een zomermarkt op de boulevard. Morgen is de grote, grote markt. Grote markt. ja, binnen eh, in, in, het centrum. Ja. Nou, de Ibiza-markt die komt nog redelijk vaak terug in Zandvoort. Bijna elke, elke week. Elke, vrijdag moet ik zeggen. Ja. 21 juli, rommelmarkt in Sientje Oud-Noord. Soentje Oud-Noord. Waar is Soentje Oud-Noord? Dat is bij, eh, eh, op de Tolweg daar zo, daarachter. De, oh, okay. Eh, daar. Katerplantsoen ja, Ten Katerplantsoen, daar weet ik wel waar het is. 21 juli is er ook WCEA Music Department. Speelt popmuziek in het, muziekpaviljoen op het Raadersplein. Dat is vandaag. Dat is vandaag. En dat is om drie uur. Ja. Morgen is het DNRT, Dutch National Racing Team, de 10 uur race op het circuit van Zandvoort. Morgen zomermarkt hebben we het over gehad. Er is een huisconcert bij Ricky Kolen en Ruud eh, Houweling. Daar hebben we het ook al over. Eh, die meneer is hier geweest. Erg interessant. Zorg dat je op tijd bent, want de huiskamer is uh, beperkt. ja. Van 5 tot 7. Morgenavond is het Zandwoord Live. Dat is bekend, dat is bij, uh, bij, Mango's. ja. 28 juli volgende week Ayuma Summer Festival van 10 tot 10. Daar moeten wel kaarten voor gekocht worden. Dus wil je daarheen, ga naar Ayuma en daar... ja. Kan je een kaartje kopen. 29 juli National Oldtimer Festival. Dat is ook leuk. Ja. En 30 eh, juli begint Pride at the Beach. Dat is 1 en 2 augustus ook nog zo. En het wordt afgesloten met een mooi vuurwerk. Ter hoogte van, Club Nautiek, om 10 eh, uur s avonds. Nabestaande groep in Ook Zandvoort van 1330 tot 1500. Dinsdags, eerste dinsdag van de maand, weer eh, praten over tablets, smartphones en iPad om half Daar wordt veel gebruik van gemaakt hoor, van het ja, ja. En waar merk je dat aan? Aan mensen die eh, eh, willen weten hoe het erin ja, maar Ook, maar ook ouderen. Ouderen die toch ook aan de tablet gaan op een gegeven moment. En die daar toch informatie over willen.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 Vooral op de hoge zandgronden in het oosten en zuiden is het droog omdat daar geen aanvoer is van water door rivieren. In die gebieden is het verboden om te sproeien met oppervlaktewater. Waterschappen zijn opgeroepen zo min mogelijk water te onttrekken aan het IJsselmeer. Door de droogte neemt de waterkwaliteit snel af. In Losser in Overijssel is vanavond in een uur tijd net zoveel regen gevallen als er normaal in ongeveer een maand valt. Door het noodweer stonden veel straten blank. Ook in Enschede, de Lutte en Overdinkel viel heel veel regen. De brandweer moest verschillende keren uitrukken. In een uur tijd viel er zo'n 65 mm regen in Twente. Het Zweedse leger heeft in de strijd tegen de bosbranden een straaljager ingezet. Vanuit het gevechtsvliegtuig werd vanaf drie kilometer hoogte een bom afgeworpen. Door de drukgolf van de explosie kreeg de vuurhaard tijdelijk geen zuurstof meer en doofde. In Zweden woeden al meer dan een week op verschillende plekken bosbranden die moeilijk te blussen zijn. Op veel plaatsen is barbecuen verboden. Een vrouw uit Almere is veroordeeld tot acht jaar cel omdat ze haar partner wilde doden. Ze sloot hem op in de slaapkamer en stak het huis in brand. Van tevoren had ze de batterijen uit de rookmelders gehaald. De man liep tweede graads brandwonden op. De rechtbank zegt dat er sprake is van voorbedachte raden en dus van poging tot moord. De vrouw uit Almere was boos op de man omdat hij een affaire had. Het weer, vannacht minimumtemperaturen rond de 20 graden. Morgen en vrijdag is het vrij zonnig en wordt het opnieuw heet. In het binnenland kan het 37 graden worden.